1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Zeven kinderen zijn zaterdagavond gewond geraakt... toen op een kermis in Engeland een enorme opblaasbare glijbaan instortte. Dat meldden Engelse media. De gewonden zouden er ernstig aan toe zijn. De glijbaan, die in een park in het plaatsje Woking stond, vlakbij Londen... stortte in tijdens een vuurwerkshow. Ambulancepersoneel heeft de kinderen ter plekke behandeld... waarna ze naar ziekenhuizen werden gebracht. De politie is een onderzoek gestart. In Wemeldingen in Zeeland heeft een houten paal van een vangrail... zich dwars door een auto geboord... nadat een automobilist tegen de vangrail was gebotst. Volgens lokale media zijn de bestuurder en twee inzittenden gewond geraakt. De bestuurder van de auto raakte rond half negen gisteravond... door onbekende oorzaak van de weg en klapte tegen de vangrail. De brandweer heeft de houten vangrail afgezaagd om de auto los te krijgen... waarna de inzittenden werden bevrijd. De Amerikaanse nieuwszender CNN weigert een campagnefilmpje van president Trump uit te zenden. Volgens CNN is het spotje racistisch. In het filmpje is een Mexicaanse man te zien... die is veroordeeld voor de moord op twee politieagenten. Daarbij wordt gezegd dat illegale immigranten zoals hij... de regels aan hun laars lappen. De zoon van president Trump reageert op Twitter. Hij zegt dat CNN alleen nepnieuws uitzendt... en het niet over echte bedreigingen heeft. De automatische wapens die de politie heeft gevonden in Hengelo en Enschede... zijn gebruikt bij liquidatiepogingen in Twente en net over de grens in Duitsland. Ook wordt onderzocht of de wapens zijn gebruikt bij een moord in Enschede eind januari... en bij het beschieten van een shisha-lounge. Bij invallen in panden in Hengelo en Enschede... werden gisteren onder meer kalasjnikovs en een raketwerper gevonden. Twee verdachten zijn aangehouden. En dan het weer. Vannacht is het vrijwel onbewolkt. Wel wordt het koud vannacht.